En het wel met het NOS-journaal. Er komt een parlementair naar buiten bij de corporaties en er waren berichten over extreem hoge beloningen voor sommige directeuren. De Tweede Kamer is bang dat door een gebrek aan toezicht vooral de huurders opdraaien voor de gevolgen. De Kamer wil nu een grondig onderzoek naar het hele systeem van beheer en toezicht en ook naar de rol van banken en gemeenten. Het statiegeld voor grote flessen verdwijnt. De Tweede Kamer steunt het plan van staatssecretaris Atsma. Vanaf 1 januari 2014 is statiegeld niet meer verplicht. Dat scheelt volgens bedrijven veel geld en Atsma vertrouwt erop dat burgers hun flessen toch wel terugbrengen. Voor mensen die de flessen toch op straat gooien worden de boetes drastisch verhoogd van 90 naar 400 euro. Voor het eerst zijn hulpverleners de wijk Baba Amr in de Syrische stad Homs binnengegaan. Volgens het Rode Kruis zijn de medewerkers door het Syrische leger toegelaten nadat ze eerst een week waren tegengehouden. Volgens het regime lagen er in de verwoeste wijk nog mijnen die eerst moesten worden opgeruimd. De wijk in Homs was een bolwerk van het verzet tegen president Assad en lag zwaar onder vuur met als gevolg talloze doden en gewonden. De winnares van Hollands Next Topmodel 2008 krijgt alsnog de hoofdprijs van 75.000 euro na het winnen van een rechtszaak tegen twee modellenbureaus. Ananda zou als prijs 75.000 euro aan modellenopdrachten krijgen, maar na 10.000 euro kwamen er geen opdrachten meer binnen. Volgens de modellenbureaus Elite en MTA was het te dik. Ananda nam hier geen genoegen mee, stapte naar de rechter en kreeg dus gelijk. Het weer vanavond geleidelijk droog. Vannacht wordt het in het binnenland rond het vriespunt. Morgen overdag eerst zonnig, smiddags bewolking met wat buien. En het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Het regenachtig weer zorgt voor een drukke avondspits. 265 kilometer file staat er nu. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Eembrugge 8 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam. Tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp 9. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit IJmuiden en Rai 6. A12 Den Haag richting Arnhem. Bij Reewijk 6 en verderop bij Driebergen nog eens 6 kilometer. A13 Den Haag Rotterdam. Bij de afrit Berkon Rood reis 8. A15 Europort Rotterdam voor het knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Verder richting Gorkum bij Sliedrecht Oost 5. Richting Rotterdam bij Sliedrecht West 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam Breda. Bij Rotterdam Feyenoord 5 kilometer op de parallelbaan.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 Jared Nieman. me today nothing new to say You pretend it's just hello But you know what it does to me To see your number on the phone Now tell me What do you want, what do you want What do you want from me Are you trying to bring back the tears just some memories You keep taking me back, taking me back Where I've already been When we hang up, it's almost like I'm losing you again Can't you see? So what do you want? What do you want from me? Thank you. get so tired of living like this I don't have the time, neither do my friends To stay up at night to pull me through And to find things to keep my mind off of you So now tell me, what do you you call to say you found someone And I'm used to be You keep taking me back, taking me back Where I've already been If you moved on, why does it feel Like I'm losing you again Can't you see I'm content that I'm on the fence That I wish you would have stayed Oh baby, what do you want? What do you want? What do you want from me? To come here and make love tonight Cause you're feeling lonely You keep taking me back, taking me back Where I've already been say goodbye It's like I'm losing you again Can't you see So what do you want, what do you want from me What do you want, what do you want from me The radio edit van What Do You Want Jared Neiman. Hij heeft het op zijn cd geplaatst en die cd die stamt alweer uit 2010. En door hem eh, zelf geschreven zou het dan met de eh, medewerking van Richie Brown. Laurie Morgan, een dame die we ook wel kennen in de country scene, heeft het ook zelf geschreven. I Walk Alone. zei dan net tegen u dat eh, die John Wendell zelf ook een begenadigde eh, songwriter is en eh, dat hij ook zelf prachtige cd's heeft uitgebracht. Hij schrijft niet alleen voor Dirks Bentley, die ik u daarnet liet horen, maar ook voor Blake Shelton. dit heeft hij pas geleden geschreven hoor, die John Wendell. Zij het dan samen met Jess Alexander. Hey girl, hey where you going? Come back and sit back down Say you gotta work tomorrow Got a lot on your mind Let me buy another round, girl I think you and I should just drink on it Put our heads together and think on it Maybe later on we can sleep on it But for right now, girl, we just need to drink on it science, Jesus or politics. Hey, your boyfriend cheated on you, man. I'd like to bust his lip. I could use another whiskey, and your Cosmos getting low. While we're trying to figure kan het eh, Blake Shelton, de radio-edit daar ook weer van. En eh, ja, natuurlijk is uh, de albumversion terug te vinden op zijn cd die hij uitbracht in 2011. De laatste twee maanden van 2011 stond hij hoog in de hitparades daar in Amerika. En dit, dit is GT Hunch. I'm not your high school crush, your first love, your first kiss guy that crossed you off of his list. I'm not the red tail lights that left you behind again and again. I'm not your Tennessee Pre-med big man promised you a ring. Took another girl's hand. What's it gonna take to make you understand? I'm not that man. This is me now. Baby, don't doubt My home is where the heart is. My mama used to tell me when I was just a little girl. En dat zegt Kaylee Leed. Zij woont inmiddels hier al eh, jaren in Nederland eh, en heeft eh, zich bezighouden bezig gehouden met schrijven in, in de laatste vijf jaar. Toen zei ze tegen haar man van ik ga even terug naar Amerika. Is een maand in Amerika geweest en heeft daar haar cd opgenomen. Ze noemt de cd Miles Away en dat geeft een beetje aan dat ze heel ver weg is van haar geboorteland Amerika. Katie Lead. leek het erop alsof dat zijn eh, stormachtige country carrière hier in Nederland uh, tegemoet zou gaan. Maar eh, ja, ze heeft een paar keer opgetreden op Radio 3 bij een of andere disjockey. Daarna nog een keer bij Radio 2. En sindsdien is het een beetje stil rond deze dame. Ik kan me nog goed herinneren toen, toen ik nog een hond had en ik draaide deze deze plaat, dan eh, was het een keer van, als je dan dit, eh, dit geluid hoorde van die rollende donder, dan was het een beetje zo van, oeh, onweer, onweer. En toen dacht ik bij mezelf van, nou, dan is het toch natuurgetrouw opgenomen hoor. Loco Zydeco, zo heet deze band. Time to turn the key, zo heet de cd. En dit is Boom Boom. Willie Nelson heeft eh, pas geleden ook weer een cd uitgebracht. Ja, je kunt het bijna noemen de best of Willie Nelson. Hij noemt de cd gewoon Country Music. Oh, the Russian Make the wind lie still the sun. My world has ended. My baby's gone. The milkman whistles softly as he walks to my door. The mailman brings the letters by just like he nothing wrong. Don't they know the world has ended? My baby's gone. Pull back the make the wind lie still. cd dus gewoon country music uitgebracht op Rounder hier in Nederland.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 And damn if it didn't take my breath away. I guess some things are just that way. time vaste luisteraar bent van het programma Country Track, dan merkt u dat ik ook regelmatig eh, Amerikanen draai. Nou, Greg Trooper is wel zo'n man die van de Amerikanen houdt. Hij heeft vroeger heel veel eh, country muziek gemaakt, maar tegenwoordig is hij iets in de ruigere muziek terechtgekomen, want dat is Americana. Upside Downtown, zo heet die cd, die uitkwam in eh, begin van 2010. Greg Cooper, een man die eh, ja, de, de gitaar bespeelt, de vocals eh, voor zich heeft en natuurlijk heel die cd voor, volschrijft. En daarnaast, als hij alleen op het podium staat, dan zwingt zijn muziek ook zeker op. En dat valt niet mee om uh, alleen met de gitaar en jouw stem een zaal te laten zwingen. Shelter from a Monday rain Standing under Elevated train met eh, een paar mensen meer. Onder andere Kevin McKendry, Kenneth Blavis en Jack Trooper. En eh, deze Greg Trooper, ik zeg altijd, is een man die een zaal kan laten zwingen. Alleen met zijn stem en zijn gitaar. Troy Olsen, het is ook een singer-songwriter uit Amerika. Hij heeft een contract mogen tekenen bij Amy daar in Amerika. En dit is Good Hands, door hemzelf geschreven. I know your eyes have cried too many tears and I know you thought sometimes you'd be better off alone But I'm not those other guys know what I found when I found you So climb in and let me show you what a real love that'll take your breath away And I'm here to help you find it Put a smile back on your face Roll down life's highway With the freedom of a song We'll fight for what we believe in And keep our faith strong Cause sometimes the love weet dat ik niet echt eh, fan ben van één zanger of eh, zangeres, maar van Reba McIntyre heb ik zo ongeveer alle cd's. In het begin had ik er alle LP's van, die heb ik inmiddels van de hand gedaan en ik heb alle cd's maar aangeschaft van Reba McIntyre. inside a whirlwind I just couldn't see the end till you were gone Oh, I thought I would fall apart Wish is geen dame die haar eh, eigen muziek schrijft. Ze laat het altijd schrijven. Zo liet ze dit schrijven door Katie Majestic. En het volgende nummer is geschreven door niemand minder dan Walt Aldridge. Het is afkomstig van eh, dezelfde cd. De cd heet gewoon Riba en is afkomstig uit 1996. Tegenwoordig houdt ze zich bezig met films, met theaters en het is echt een bezige bij hoor, deze Riba McIntyre. We ordered up one more bottle You told me your story and I thought about mine You said when you lost her, you lost everything The Fear of Being Alone. En eh, zij heeft uptempo nummers en ze heeft uh, ook hele mooie ballads. Denk u maar eens aan de cd Duets waar ik al vaker iets eh, van gedraaid heb. Ja, twee nummers Riba is voldoende dacht ik ook zo. dit is Man en Vrouw. Ze luisteren naar de naam Kalika Moon. When Love Comes Around is haar eerste cd.